Gert Kluk met het NOS-journaal. De publieke omroep zal niet bezuinigen op journalistiek, drama, documentaires en kinderprogramma's. Dat heeft NPO-directeur Klein gezegd bij de presentatie van de plannen voor het komende seizoen. Wel wordt het programma hier en daar versoberd, bijvoorbeeld in de zomer. Den Haag wil mogelijk 62 miljoen bezuinigen op de publieke omroep. Klein hoopt nog steeds dat die bezuinigingen van tafel gaan. Drie cardiologen van het voormalig Ruwaard van Putten ziekenhuis in Spijkenisse eisen miljoenen van de overheid. Zes jaar geleden werden de artsen geschorst en ze zeggen dat ze sindsdien nauwelijks hebben kunnen werken. De schorsing had te maken met misstanden op de hartafdeling. De tuchtrechter oordeelde dat de artsen hun werk niet goed hadden gedaan, maar ze mochten wel arts blijven. Australië heeft 17 Vietnamese schipbreukelingen die waren gestrand in een Australisch mangrovenbos vol krokodillen aangehouden en naar Christmas-eiland gestuurd. Daar moeten ze hun asielprocedure afwachten. Het is voor het eerst in vier jaar dat een migrantenschip de Australische kust heeft gehaald. Australië zet de marine in om migrantenschepen op te sporen en terug te sturen. 50PLUS heeft de samenwerking met het wetenschappelijk bureau van de partij opgezegd. Volgens partijvoorzitter Dales omdat het bestuur van het onderzoeksbureau geen inzage geeft in de financiën. Dat bestuur zegt dat de samenwerking is opgezegd omdat het bureau te kritisch zou zijn, onder meer in een rapport over de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen. De storing waar het vliegverkeer op Schiphol sinds gisteren last van heeft is nog niet opgelost. Binnenkomende vluchten lopen nog steeds vertraging op. Vliegtuigen kunnen wel gewoon vertrekken. De oorzaak van de storing was een kapotte kabel. Tientallen vertrekkende en aankomende vluchten liepen vertraging op. Reizigers die via Schiphol vliegen moeten ook vandaag rekening houden met vertragingen. Het weer geleidelijk meer zon, ook stapelwolken. Het wordt 20 tot 23 graden en er staat weinig wind. Morgenochtend eerst regen in het zuidwesten, later ook buien in de rest van het land.